Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. De hagelbuien zaterdag hebben in Zeeland voor miljoenen euro schade aangericht. Een Zeeuwse verzekeringsmaatschappij spreekt van de grootste hagelcalamiteit uit zijn geschiedenis. Er zijn al 1250 autoschades gemeld. Volgens de maatschappij hebben hagelstenen zo groot als golfballen veel auto's in een poffertjespan veranderd. In Terneuzen zijn wijken waar geen enkele auto onbeschadigd is gebleven. De verwachting is dat de totale schade uitkomt rond de 4 miljoen euro. Er komt een hertelling van de verkiezingsuitslag in de Duitse gemeente Noordhorn. De burgemeestersverkiezing werd gewonnen door de sociaaldemocraat Berling. Maar omdat hij slechts 57 stemmen meer had gekregen dan de Nederlander Frans Willemme... worden de stembiljetten opnieuw geteld. Willemme was in Nederland eerder burgemeester van de gemeente Dinkeland. De uitslag van de hertelling wordt woensdag bekendgemaakt. In Kenia zijn tientallen doden gevallen bij een brand in een oliepijpleiding pijpleiding lekte en veel mensen waren erop afgekomen om olie te stelen. Rond een lek in een pijpleiding hangt altijd een wolk brandbare damp en een kleine vonk is dan genoeg om een explosie en brand te veroorzaken. Het ongeluk gebeurde in een krottenwijk aan de rand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het aantal doden dat in Syrië is gevallen is opgelopen tot zeker 2600. 400 meer dan eerder werd gedacht. Dat heeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR bekendgemaakt. gemaakt. Half maart begonnen in Syrië demonstraties tegen de regering die met harde hand werden neergeslagen. De VN baseert zich op naar eigen zeggen betrouwbare bronnen in het land. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond wil dat boeren meer mogelijkheden krijgen om wat te doen tegen de overlast door wilde zwijnen. De afgelopen vijf jaar is de schade aan gewassen zoals maïs en graan fors toegenomen. Wilde zwijnen zijn in Limburg alleen toegestaan in Nationaal Park de Mijnweg, maar de afgelopen jaren komen ze op steeds meer plaatsen voor. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Vooral aan vandaag een krachtige zuidwestenwind. En het wordt een graad of 19.